Zes uur. moet met het NWS-journaal. In een dorp in de buurt van Parijs is een politieman doodgestoken door zijn buurman. Daarna gijzelde hij de vrouw en het zoontje van de 42-jarige slachtoffer. Tijdens onderhandelingen met de politie zou de man hebben gezegd... dat hij namens islamitische staat handelde. Een arrestatieteam heeft de man doodgeschoten. De gegijzelde vrouw is ook omgekomen. Het zoontje van drie is gered. EasyJet-piloten die vanaf Amsterdam vliegen leggen vanochtend het werk neer. Ze staken tot twee uur vanmiddag, onder meer omdat ze vinden dat ze te veel uren moeten vliegen tegen te weinig loon. Volgens EasyJet komen de vluchten die de komende uren vanaf Schiphol moeten vertrekken niet in gevaar. Het bedrijf zet buitenlandse piloten in. Online shoppen wordt steeds populairder. Volgens het CBS is dat goed terug te zien in het aantal webwinkels in de detailhandel. Dat is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld, tot 42 in 2015. Ruim 7 op de 10 Nederlanders kochten vorig jaar iets online. We geven het meeste uit in de toeristensector, zoals hotels en reisbureaus. En ook kopen we veel elektronica online. De Sun, de Britse krant met de grootste oplage, steunt een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De voorpagina is vandaag gewijd aan de uitleg waarom een brexit volgens de krant het beste zou zijn. De Sun schrijft in het commentaar dat dit de laatste kans is om af te komen van de Brusselse dictatuur. 23 juni is er een Brits referendum over een brexit. Bij homomonumenten in Amsterdam en Den Haag zijn gisteravond de 49 slachtoffers van het bloedbad in de homo club in Orlando herdacht. In Amsterdam kwamen een paar honderd mensen bijeen die kaarsen aanstaken en bloemen hebben neergelegd. In Den Haag hielden tientallen mensen twee minuten stilte bij het homo monument op het Malieveld. Vandaag wordt in Rotterdam een stille tocht gehouden. Het weer wordt opnieuw wisselvallig met flink wat buien. Vooral in het noorden kan het smiddags ook weer gaan omweren.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 Day breaks, my heart aches. I will wait for you. nobody got hurt. <laughs> On the hook now. Oh, you want to sex, man, yeah. Take your hand and look now. And all this is okay. Man, it's high ik iets wat van waarde is.